Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Belgische kasteel André G. gisteravond tijdens de rechtszaak in Brugge. Het was voor het eerst dat G. dit toegaf. Eerder zei hij steeds dat hij Salens alleen een lesje wilde leren. Volgens G. was een moord de enige manier om zijn kleinkinderen te redden van zijn schoonzoon die hij verdacht van incest. Ook wilde hij voorkomen dat Salens met zijn gezin naar Australië zou emigreren. Salens werd in januari 2012 doodgeschoten pas weken later werd zijn lichaam gevonden in een bos. Een Tilburger en zijn inmiddels overleden oom uit Eindhoven zouden de huurmoord hebben gepleegd. Door de onverwachte bekentenis gaat de zaak vandaag niet verder. Pas over drie weken wordt duidelijk hoe het proces verder gaat. VVD-partijvoorzitter Henri Keizer legt zijn functie tijdelijk neer. Hij raakte in opspraak omdat hij een crematorium ver onder de marktwaarde gekocht zou hebben... toen hij bestuursvoorzitter van dat bedrijf was. Keizer ontkent dat. De integriteitscommissie van de VVD gaat de zaak nu onderzoeken. Zolang dat onderzoek duurt is Keizer geen partijvoorzitter. Amsterdam werkt aan een meldplicht voor mensen die hun woning willen verhuren via Airbnb. Bewoners die niet melden dat ze hun appartement aan toeristen verhuren... kunnen in de toekomst een boete krijgen, zegt de Amsterdamse wethouder van Wonen. Gisteren zeiden onderzoekers dat het aantal toeristen dat via Airbnb naar Amsterdam komt afgelopen jaar is verdubbeld tot 1,7 miljoen. Maar Airbnb zelf zegt dat het er veel minder zijn. Het zouden er 770.000 zijn. Real Madrid heeft de eerste wedstrijd in de halve finale van de Champions League gewonnen van Atletico Madrid. In het thuisstadion werd het 3-0. Alle drie de doelpunten werden gescoord door Cristiano Ronaldo. Het weer, het is bewolkt en vooral in het oosten, midden en zuiden regent het. Komende ochtend trekt de regen naar het zuiden weg en dan breekt soms de zon door. Later in de middag komen er wel vanuit het oosten opnieuw buien opzetten.